5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er moet geen voorrang komen voor het afnemen van een coronatest... voor mensen die werkzaam zijn in de zorg of het onderwijs. Dat schrijven de GGD's in een brief aan minister De Jonge van Volksgezondheid. De brief is in handen van Trouw. Volgens de GGD's zou het voorrangsbeleid de capaciteit... voor bron- en contactonderzoek nog verder onder druk zetten. De Wereldgezondheidsorganisatie is bezorgd over de Europese coronacijfers. Het aantal bevestigde gevallen ligt in Europa nu hoger dan tijdens de piek in maart. Al wordt er nu wel veel meer getest. In zeven landen is het aantal in een week zelfs verdubbeld. De directeur van de WHO in Europa zegt dat hij begrijpt dat mensen moe worden van de situatie... en dat de regeringen dat serieus moeten nemen. Afgelopen dag zijn ruim 1750 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is het hoogste dagcijfer tot nu toe. Gisteren waren het er bijna 1550. Dat was toen al het hoogste aantal op één dag. De meeste besmettingen worden nog altijd in Amsterdam geregistreerd... maar per duizend inwoners scoort Wageningen vandaag net iets hoger. Het kabinet wil serieus kijken naar het plan van de PvdA om een werkgarantie te geven aan werknemers van bedrijven die coronasteun van de overheid krijgen. Premier Rutte zei bij de algemene beschouwingen dat werkgevers hun uiterste best moeten doen om werknemers aan een nieuwe baan te helpen. Al vindt hij een harde garantie op een nieuwe baan wel te ver gaan. De politie heeft twee motorrijders aangehouden voor het racen over de A16 eind augustus. Op sociale media ging een filmpje rond waarin te zien was hoe ze snelheden tot 270 km per uur haalden. De arrestanten zijn twee twintigers uit Rotterdam en Waddingsveen. Ze worden onder meer verdacht van poging tot doodslag. Een derde verdachte is bij de politie bekend en moet zich melden. Het weer. Het blijft vanavond en vannacht helder. Minima tussen 6 en 10 graden.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 Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. Yeah. I knew I should have stayed, cause now you're moving on, and I don't know what to say, cause you. way. Today I say, hey. from her father's daughter.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 tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale.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 C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Oh, dja, dja. Y a pas moi Jaja, now baby, tu gâtes Oh, Jaja, Jaja, pas moyen, Jaja. Tu pas ta cata, Jaja, genre en katana, baby, tu gâtes Oh, Jaja, y'a pas moyen, Jaja. Tu pas ta cata, Jaja, genre en katana, baby, tu gâtes Oh, dja Y'a pas moyen jaja. dja J'suis pas ta cata jaja. Hein, dja Genre en katana baby tu dettes ça Oh jaja, dja J'suis pas ta cata jaja hein, dja non Y'a pas moyen jaja ouais En katana baby tu dettes ça Oh jaja, dja J'suis pas ta cata hein, dja dja non Y'a pas moyen jaja ouais En katana baby tu dettes ça d'après toi Katana baby to the top.